12 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het Egyptische parlement vandaag weer. In 2012 ontbond de rechter de volksvertegenwoordiging. De moslimbroederschap onder leiding van Morsi had een forse overwinning behaald... maar de rechter vond dat de eerste vrije verkiezingen... na de val van president Mubarak niet eerlijk waren verlopen. Een jaar later werd president Morsi afgezet door legerleider Sisi... die toen zelf president werd. Hij bestempelde de moslimbroederschap als een terroristische organisatie en plaatste de beweging buiten de wet. Het parlement gaat de komende weken stemmen over honderden besluiten die de afgelopen jaren door president Sisi zijn genomen. Bij een Russische luchtaanval in het noordwesten van Syrië zijn tientallen doden gevallen. Doelwit was een rechtbank van Al-Nusra, een rebellengroep die gelieerd is aan Al-Qaeda in de stad Marat al-Numan. Volgens een Syrische mensenrechtenorganisatie zijn er 57 doden, onder wie 23 strijders van Al-Nusra, maar ook drie vrouwen en zeker één kind. De Russische luchtmacht heeft de stad al vaker aangevallen. In december vielen ook al tientallen doden bij een bombardement. Een Amerikaanse B-52-bommenwerper heeft een vlucht boven de luchtmachtbasis in Zuid-Korea gemaakt. Met zo'n toestel kunnen atoomwapens worden afgeworpen. Het is bedoeld als een reactie op de Noord-Koreaanse test met een, naar eigen zeggen, waterstofbom. Noord-Korea heeft nog niet gereageerd op de vlucht van de bommenwerper. De kans is groot dat Pyongyang de vlucht van de Amerikaanse bommenwerper als een dreigement ziet. Drugsbaron El Chapo is in oktober in het diepste geheim geïnterviewd door acteur Sean Penn voor het blad Rolling Stone. In het gesprek kreeg Penn onder meer te horen dat El Chapo's drugskartel gebruik maakt van informanten in het Mexicaanse leger. De Mexicaanse autoriteiten zeggen dat ze van het interview afwisten dat ze mede daardoor de schuilplaats van El Chapo hebben ontdekt. Gisteravond werd bekend dat Mexico El Chapo wil uitleveren aan de Verenigde Staten. Het weer wisselend bewolkt, af en toe een bui.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 trouble. Well, you know I've had my share. I have the blues. I have the blues every day. Every day, I have the blues. I have the blues every day. When you see me worried, baby, it's you. that's what I'd like to lose.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 And me. Closer than pages that's in a book. Mine. We're closer than shadow. ripples strolling Wherever you'll find him, you'll find me. Just look closer than a miser. All the oh. bloodhounds to eyes oh. me. Closer than Sly to all of L.A. My shadow. Closer than Ricky to confessing he's gay. Not a soul can bust this team in two. We stick together like glue. <laughs> when it's sleeping time, that's when we ride we start to swing. <laughs> you think you're so just you? <laughs> Clocks don't chime. What a surprise. Uh, they ring. A ding ding, happy new year. Me. Now to repeat what I said at the start. You'll need a large crowbar to break us apart. We're alone, but start out as stringies and maybe show.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 Linger in the shade of a kind old tree. Throw away your troubles, dream with me. Up a lazy river where the robin song. skies up above. And everyone's in love. Up a lazy river, how happy we could be.